12 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Er zijn vandaag veel plannen van het nieuwe kabinet gelekt. Zo wordt het collegegeld voor eerstejaarsstudenten aan de universiteit en hbo-opleidingen gehalveerd tot 1000 euro. Daar staat tegenover dat het leenstelsel blijft bestaan. Gevangenen komen in de toekomst niet langer automatisch vervroegd vrij. Hun straf wordt met maximaal twee jaar ingekort. En volgens het Financieel Dagblad verdwijnt een voordeel van mensen die hun hypotheek helemaal hebben afgelost. Die zijn in de toekomst duurder uit dan nu. Het Rode Kruis helpt in Huis ter Heide met het zoeken naar de vermiste vrouw Anne Faber uit Utrecht. Daarnaast krijgt de politie steun van de ME en van familie en vrienden van Faber. Ze wordt nu ruim een week vermist. Gisteren vond de politie in Huis ter Heide een rugzak die mogelijk van haar was. In zo'n 80 Russische steden gaan aanhangers van oppositieleider Navalny de straat op. Ze gaan protesteren tegen president Poetin, die vandaag 65 is geworden. Ook demonstreren ze voor eerlijke verkiezingen. In de meeste steden is geen toestemming gegeven voor de protesten. Verwacht wordt dan ook dat er weer mensen worden gearresteerd. Zo'n 30 politieagenten uit Antwerpen worden verdacht van gokken onder werktijd. Ze zouden uit de politiesystemen gegevens van burgers hebben gestolen om zich te registreren op gokwebsites. In België mogen agenten niet gokken. De Antwerpse politie kwam de verdachte collega's toevallig op het spoor... toen op een bankafschrift van een geschorste agent... meerdere betalingen aan online casino's stonden. In de Grand Prix van Japan start Max Verstappen morgen vanaf de vierde plaats. Lewis Hamilton was in de kwalificatie de snelste en start vanaf pole position. Het weer dan nog. Bewolkt en vanuit het westen steeds meer regen. Vooral aan zee waait het flink. Het wordt maximaal 15 graden. Vanavond trekt de regen langzaam weg en vallen er verspreid nog wat buien. Morgen meer zon en minder regen. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A8 Amsterdam-Zaandam. De nasleep van een ongeluk vielen nog tussen Weststalen en Knoop en Zaandam. De rijbaan is weer vrij.